Femke met het NOS Journaal. De FBI heeft twee mannen opgepakt die explosieven kochten... om te gebruiken in de Amerikaanse stad Ferguson. Ze waren van plan om met de explosieven pijpbommen te maken. In Ferguson wordt met spanning afgewacht of een blanke agent wordt vervolgd... die een ongewapende tiener doodschoot. Ferguson was deze zomer wekenlang het toneel van rellen. In Portugal is oud-premier José Socrates opgepakt. Hij wordt verdacht van belastingontduiking. Er zijn nog drie anderen aangehouden en ook zij worden verdacht van corruptie en witwassen van geld. Socrates moet zaterdag voor de onderzoeksrechter verschijnen. De socialist was van 2005 tot 2011 premier van Portugal. De ebola-epidemie kan halverwege volgend jaar overwonnen zijn. Dat zegt VN-chef Ban Ki-moon. Volgens Ban is er meer medisch personeel nodig in de ergst getroffen landen in West-Afrika. In de meeste ebola-landen lijkt het sterftecijfer af te nemen. Ban benadrukte dat Mali nu de belangrijkste zorg is. Sinds de uitbraak daar eind oktober zijn zes mensen aan het virus overleden. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij een bezoek aan Kiev Poetin opgeroepen zich te houden aan de wapenstilstand en zich terug te trekken uit Oekraïne. Doet hij dat niet, dan zal Rusland verder worden geïsoleerd. De Amerikaanse vicepresident was in Kiev om de protesten te herdenken die vorig jaar het begin waren van de val van de Oekraïense regering in februari. Bij een explosie in een hotel in Londen zijn zeker 14 mensen gewond geraakt. Door de kracht van de explosie is een deel van het hotel ingestort. Waarschijnlijk gaat het om een gasexplosie in de keuken. 500 gasten zijn geëvacueerd en de omgeving is afgezet. Het weer, vanochtend wordt het overal droog en breekt de zon door, vooral in het oosten van het land.